René van Brakel met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Los Angeles mogen geen vliegtuigen vertrekken vanwege een computerprobleem. De maatregel geldt ook voor kleine vliegvelden in de omgeving. Vliegtuigen mogen nog wel landen in L.A., maar er zijn ook toestellen die moesten uitwijken. Reizigers klagen op Twitter dat er lange rijen ontstaan op de luchthaven. Ook op vliegvelden in Groot-Brittannië zijn vertragingen ontstaan door computerproblemen. De vliegvelden van Londen en Birmingham zijn getroffen. Het is niet bekend of het om dezelfde problemen gaat in Los Angeles. Het Internationaal Monetair Fonds verstrekt een lening van ruim 12 miljard euro aan Oekraïne. De steunmaatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de economie daar verder instort. De regering in Kiev krijgt een directe kapitaalinjectie van ruim 2 miljard euro om een dreigend faillissement af te wenden. Afgelopen dag bleek uit cijfers van Internationaal Fonds dat de economie van Oekraïne zwaar wordt geraakt door de crisis. Sommige sectoren liggen vrijwel stil en de nationale munt is 30% in waarde gedaald. De mislukte executie in Oklahoma van gisteravond voldeed niet aan de menselijke normen die gelden voor de doodstraf. Dat heeft een woordvoerder van president Obama laten weten. De president is niet tegen de doodstraf, maar hij wijst erop dat in de VS fundamentele waarden gelden en dat de doodstraf humaan moet worden uitgevoerd. De executie van de veroordeelde moordenaar overleed niet aan een injectie, maar aan een hartaanval drie kwartier later. Oliemaatschappij Total is niet van plan om nog eens een lading Russische olie uit het Noordpoolgebied te kopen. Dat melden ingewijden aan de NOS. Een Russische tanker met olie van Total is van de Noordpool onderweg naar Rotterdam. Vanwege de commotie en aangekondigde protesten ziet Total af van het kopen van meer Noordpoololie. Het weer vannacht neemt de bewolking toe en het aantal bijen af. Er is kans op mist en het is een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, later kan de zon doorbreken en wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws.